Jelle Seubering met het NOS Journaal. Inwoners van Zuidoost-Limburg maken zich grote zorgen over de sluiting van de spoedeisende hulp in Heerlen. Volgens het ziekenhuis is dat nodig vanwege een groot personeelstekort. Daarom moet de spoedzorg en kraamafdeling verplaatst worden naar Sittard-Geleen, zo'n 20 kilometer verderop. Tegenstanders van de plannen hielden een protestmars en haalden 30.000 handtekeningen op. De spoedeisende hulp staat in meer plaatsen onder druk... Zo is de spoedpost in Zutphen alleen nog overdag open... en sluit op termijn twee ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen. Het Oekraïense vredesplan en de laatste Verenigde Naties voorstellen... om de graandeel in de Zwarte Zee nieuw leven in te blazen... zijn allebei niet realistisch. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, gezegd. In het plan staat onder meer dat Oekraïne de door Rusland ingenomen gebieden terug wil... Volgens de Russische minister zal de oorlog uitgevochten moeten worden op het slagveld... als Oekraïne en het Westen hun standpunten niet bijstellen. In Frankrijk is de Rwandese oudbestuurder Pierre Cayondo aangehouden... voor medeplichtigheid van de genocide in Rwanda in 1994. Cayondo zou Hutu-milities hebben gevormd en wapens hebben geleverd. Bij de genocide in Rwanda werden Tutsis gedood door Hutus... meestal op een gruwelijke manier. FC Volendam heeft thuis tegen Heracles Almelo het eerste punt gepakt van dit eredivisie-seizoen. Na rust kwam de club op een 2-0 achterstand. Maar de club gaf niet op. Dankzij Benamar en Muren werd het uiteindelijk 2-2. NEC heeft thuis tegen SC Utrecht gewonnen. Die wedstrijd eindigde in 3-0. PSV verpletterde Almere City. In Almere werd het 4-0 voor de Eindhovenaren. Het is de vijfde opeenvolgende Eredivisie-zegen van de koploper.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 Can't wait to be near you. I can't keep this feeling inside. As I stand at your door, you answer in a sweet voice. You say hello, then pause before I begin to speak. you again, babe. Where have you been?